Kees Rood met het NOS-journaal. Acht mensen die zijn opgepakt na een schietpartij in Amsterdam zijn vrijgelaten. Bij de schietpartij raakte een jongen van 15 jaar gewond. In de nacht van donderdag op vrijdag stonden in Amsterdam-West twee groepen tegenover elkaar. Vanuit één groep werden schoten gelost. Uit onderzoek is gebleken dat de acht verdachten niet in die groep zaten. De politie in Griekenland heeft 35 mensen gearresteerd die betrokken zouden zijn bij het smokkelen van waardevolle oudheden. Op 13 plaatsen zijn invallen gedaan en huizen doorzocht. Bij het oprollen van het netwerk heeft de politie duizenden antieke munten gevonden en een aantal metaaldetectoren. In Griekenland zijn vaker bendes actief die kunstwerken op de zwarte markt proberen te verkopen. Vorige maand werden 70 stukken gestolen uit een museum in Olympia. Kort daarvoor was een museum in Athene doelwit van kunstrovers. Na Rusland heeft ook China de partijen in Syrië opgeroepen het geweld te stoppen... De Syrische regering kreeg het dringende verzoek om vooral het geweld tegen onschuldige burgers te staken. Rusland en China zijn allebei bondgenoten van Syrië en blijven zich verzetten tegen zware sancties of militair ingrijpen. Maar ze vergroten de laatste tijd wel de druk op het bewind van president Assad. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken heeft volgens het staatspersbureau een zespuntenplan opgesteld voor een vreedzame oplossing in Syrië. Hoe dat plan eruit ziet is onduidelijk. Wel deed China een oproep aan alle partijen om te gaan onderhandelen en om humanitaire hulp toe te staan. Peking is bereid om noodhulp te leveren. In de eredivisie voetbal heeft AZ de koppositie veroverd. De Alkmaarse ploeg won thuis met 3-1 van Heracles. Heerenveen speelde in de jacht, eh, verspeelde in de jacht op de landstitel belangrijke punten. In de uitwedstrijd tegen degradatiekandidaat ADO Den Haag bleef het 0-0. RKC Waalwijk won voor eigen publiek met 1-0 van hekkensluiter Excelsior.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 Both kind of buzz, stumble into the spot when I'm come on, go, don't you dare stop. The beat goes on and on in our minds, and ain't nothing wrong with the grind. We jump smoking till we out of time with Now you know.